de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal in Istanbul worden binnengebracht. Op de beelden staan mannen met vijf koffers... waarin delen van het lichaam zouden zitten. Khashoggi, columnist van de Washington Post... was een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat-generaal in Istanbul vermoord. Zijn lichaam is nooit gevonden. In Rotterdam is vandaag opnieuw een terrorismeverdachte opgepakt. De politie wil er alleen over kwijt dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Bij hem thuis zijn computers in beslag genomen. De zaak staat los van de terreurverdachten die zaterdag in Rotterdam ommoord werden aangehouden. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich als eerste serieuze kandidaat gemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Warren is een invloedrijke politicus uit de linkervleugel van de Democratische Partij. Ze staat bekend om haar kritische houding ten opzichte van grote banken en corporaties. En ook laat ze zich geregeld negatief uit over president Trump. President Poetin heeft in Magnitogorsk een bezoek gebracht aan het flatgebouw dat daar deels is ingestort. Bij het ongeluk in Rusland vielen zeker vier doden. Enkele tientallen mensen zijn gered, een aantal van hen is gewond. De flat in Magnitogorsk stortte vanochtend vroeg door nog onbekende oorzaak voor een deel in. Er zijn 1400 mensen betrokken bij het reddingswerk. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Afrikaanse militieleider Gaisona berechten voor oorlogsmisdaden. Gaisona was in de Centraal-Afrikaanse Republiek een kopstuk van een christelijke militie die zich schuldig maakt aan geweld tegen moslims. Het weer. Vanavond bewolkt, ook tijdens de jaarwisseling...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 There was money around west of the dividing range. In my old HD, I used to hold you close to me. Ain't it funny? Ain't it funny how things change? telephone exchange. Now all that digital choice won't connect me to your openingsfase van deze aflevering brengen we een bezoek aan Australië, waar Troy Kester-Daly een van de grote sterren is. Hij wordt beschouwd als een van de beste singer-songwriters in Down Under. Het merendeel van zijn songs schrijft hij zelf, zo ook die op het album Mileage. Funny How Things Change was de eerste song die je hoorde, waarna ik vervolg met Lonesome But Free en Freedom Ride. In laatstgenoemde song krijgt hij de steun van Paul Kelly. Veel luisterplezier. left my home in a hail of blows, and I went as far as I could go. And in my ears, Daddy's words still ring. If you walk out now, don't come back again. One day, Mama and the younger ones might forgive me for what I've done. Another year goes by, another season turns, and still this feeling inside me burns. Ten. next door opens. At least that's what they say. And I keep hoping I'm gonna find that door someday. But I keep moving from town to town. Cause these rambling shoes don't like slowing down. the story of the freedom ride on a bus they rode from town to town. East to west, north to south, to get it from the horse's mouth. Those true stories on the ground. On a blazing summer's day, Charlie Perkins led the way at the public pool in Moore. Step back, said the man, you can't get in. You got the wrong colored skin. We don't want no trouble here, you see. All aboard the freedom ride. All aboard now, step inside. All aboard the freedom ride. Come and join the freedom ride. Fight for justice, fight for pride all aboard the Freedom Ride. Charlie says, now that's a shame, cause trouble is my middle name. You know, names hurt more than sticks and stones. You can try to knock us down, try to run us out of town, but look around, you'll see I'm not alone. deep inside. All aboard the Freedom Ride. Come and join the Freedom Ride.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 Eind oktober verscheen het album Hard Times and White Lines. Een schitterend album, met als mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. I get so Bye. shine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. I'm Sorry klinkt puur, maar Kate Coleman is wel een zangeres van nu. I'm sorry for not saying The Thrill is geschreven door Jesse Winchester en werd oorspronkelijk opgenomen door James House. Het werd in 1994 uitgebracht als single door de Mavericks en is afkomstig van het album What a Crying Shame.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 en werkte enkele jaren samen met Carrie Rodriguez, die onlangs solo ging. Taylor en Carson treden niet op als duo, maar hij schrijft de meeste Carson-nummers en Seven Shadows on My Golden Roses is één van de songs. Summertime came and the sun did shine And the girls were a little bit most of the time The rest did smile and his head did turn Oh, Nicky, Nicky, Nicky, will I never learn setting shadows on my golden roses. warm tears on my rings and my crosses. Hot sun blues, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Sweet Nicky did buy me silver and flowers. Take me to church and we talk for hours. But a warm breeze blew in from San Jose. Vicky, Vicky, Vicky just blew him away. Seven shadows on the golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun breaks, cut my losses. Seven shadows on the golden roses. flowers on the golden roses warm tears on my rings and my crosses Hot sun blues, cut my losses seven shadows on the golden roses Oh, Betty, she came from Baltimore Cheyenne Sue from the candy store Ricky, Ricky, and I caught him again. In the heat of the night when the beat gets going. No, the blackboard junk don't teach this one. Old school books, mathematics won't do. Sammy, Sammy, Sammy, and my baby make two. Seven shadows on the golden roses Warm tears on my rings and my crosses Hot sun rings, cut my losses Seven shadows on my golden roses Seven shadows on my golden roses Warm tears on my rings and my crosses Hot sun rings, cut my losses Seven shadows on my golden roses de original van deze week. Jessie Coulter is een singer-songwriter. Ze was getrouwd met Dwayne Eddy en later met Waylon Jennings. Ze is de moeder van Shooter Jennings. Ze is een van de eerste vertegenwoordigers van de Outlaw en de enige vrouwelijke artiest van betekenis in dit genre. Ze vernoemde zich naar haar voorvader, de treinrover Jess Coulter. Haar doorbraak kwam in 1975, toen ze met de door zelf geschreven I'm Not Lisa op nummer 1 in de country charts terecht kwam en op nummer 4 in de popcharts. Crossroads, nummer 1 country hit. niet meer dat ik deze songs had opgenomen. Ik herinner me dat ik de studio inging en wat aanrommelde. In een van die sessies deden we iets van 14 nummers per dag. En de volgende sessie deden we 12 nummers per dag, zegt Joe Ely. Hij meent dat ze eerder als repetities dan als echte demo's waren gedaan. Voor mij was het gewoon een wonder toen we deze vonden. We zijn er blij mee als we naar een song als Joe's Crying Scotties luisteren. see my head bow down below my knees. Come back, honey, baby, run. I can't see the sky, I only see blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Judy Blank heeft ondanks haar jeugdige leeftijd al de nodige ervaring in de muziekindustrie. En niet allemaal zo positief blijkt uit de verklaringen die ze geeft over haar deelname aan de beste singer-songwriter in 2013. Haar debuutalbum in 2014 kon niet aan de verwachtingen voldoen. En even leek het sprookje afgelopen. Maar Judy Blank vond zichzelf in Amerika. Met Morning Sun viert ze haar revanche via Lay Me Down hun eerste kennismaking. Lately I've been thinking about the troubled state said he had some work to do in a town up in the north. But baby, Morning Sun van Judy is een modern klinkend country popalbum. Lay Me Down, de perfecte opener die de toon zet. De zon is weer gaan schijnen voor Judy. De donkere wolken zijn verdwenen. Nu Blank zichzelf gevonden lijkt te hebben, is er ruimte haar eigen sound verder uit te bouwen. Met Mary Jane en I Got A Man blijkt dat ze goed bezig is. We beginnen met de laatstgenoemde song. makes me feel so fine. He likes my dresses, he loves my hair, and he tells me all the time that I'm his lady, I'm his queen mama. He's my favorite guy. Oh, I got a man that treats me good. even surprise what the evening brings you. keeps on telling Honestly doet me enigszins denken aan Dobie Gray, die een grote hit scoorde met Drift Away in de jaren 70. De duidelijke gospel- en blues-invloeden in zijn muziek zijn duidelijk te horen in No More Darkness, No More Light. that broken me things of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. settled on. sense. Flags we raise in praise of ruthlessness. This pulse is innocent. is het favoriete album van de maand. De honky-tonk-formule is beproefd bij Whitey Morgan. Vasthouden aan de regels en het resultaat mag er zijn. Whitey Morgan is stilletjes een toonaangevende moderne beoefenaar van rootsmuziek geworden. Ook al komt hij uit Michigan en niet uit Nashville. Hij blaast de honky-tonk nieuw leven in. We kunnen er blij mee zijn. The of the party. the life of this house. What little life that I had left inside this heart of mine just stepped out. Know I love you. Yeah, there was no goodbye. just grabbed the keys and silence turned the engine. That was it. Hell, she was flying. Oh, yeah, she was flying. And now she's somewhere out there now, champagne glasses, carrying on like she didn't do me wrong. I'm down here on the floor of my Well, it's the bottom of the bottom around here. antes was Whitey Morgan met round Here. Martha Spencer had een klassieker van stal en heeft geen hulp nodig. We hebben dat maar te respecteren. bottom at the top. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Now he calls me his little piggity wiggity. I call him a little thingamajiggy. When he asks me for a kiss, hear a little voice going something like this. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. booger, cute as a button and sweet as sugar. He's gonna buy to the break of day. Do you need any help? No help. on. Could you use a little help? No help. on. Call believe if you need any help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Kom gauw thuis zingen Smith en Wesley. Al zou ik er gevolg aan willen geven, dan nog kan het niet, want ik heb nog een tweede uur te gaan. Zometeen nog een uur country. Just seven days of missing you. Now I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time. I can't even sleep. They say dusted off that old bottle. En stuur jullie allemaal fijne dagen en...